Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het zometeen over een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. De koloniale oorlog in Indonesië. Nederlandse militairen gebruikten daar in de vorige eeuw extreem veel geweld. Premier Rutte bood er vorig jaar al excuses voor aan. Maar dat is niet genoeg volgens veel Kamerleden. D66 wil bijvoorbeeld een schadevergoeding voor nabestaanden. Nederland beschikt over een hele lijst aan Indonesische slachtoffers... die standrechtelijk zijn geëxecuteerd, die zijn gemarteld of verkracht... door Nederlandse militairen, waarvan we met bronmateriaal kunnen staven dat het is gebeurd. Het Nederlands kabinet doet er niks mee. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, nou ga die slachtoffers en de nabestaanden zoeken... en zorg ervoor dat zij diezelfde compensatie krijgen... als degene die zichzelf al hebben gemeld. Niet alle partijen vinden dat een goed idee. De PVV bijvoorbeeld bijvoorbeeld was het sowieso al niet eens met die excuses. Boswachters waarschuwen voor de droogte. Door het warme weer en tekort aan regen zijn sommige blaadjes nu al oranje aan het worden... en de kans op bosbranden neemt toe. Het is code rood, zegt deze boswachter, en dus zijn ze extra alert. Mensen die hier wandelen, ja, die uh, nou, spreken erop aan als ze zien dat ze roken. En we zijn aanwezig. En is er wat, nou ja, elk voertuig heeft in ieder geval een blusser en een schep. En dat is in ieder geval wat wij kunnen doen. En voor de rest is het, ja, als mensen ook iets zien hè, of ruiken... gewoon 1 en 2 bellen, dat doen wij zelf zelf ook. De droogte is de laatste jaren steeds langer en heftiger, zegt hij. En Leiderdorp krijgt een bijzondere burgemeester. Het is er eentje die je misschien wel kent van TikTok. Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind. En vandaag word ik een chef. Hoi, ik ben Tjarda, en ik ben bijna blind. En vandaag ga ik paardrijden. En laat ik jullie zien hoe dat gaat. Ja, het is blindfluencer Tjarda Struik. Ze heeft bijna 200.000 volgers. En is niet van plan om met haar filmpjes te stoppen als ze burgemeester is. Misschien niet in de vorm die het nu heeft. Maar ik denk dat we ook gaandeweg dat een beetje moeten uitzoeken. Maar ik geloof wel dat social media echt wel belangrijk kan kan zijn om ook gewoon wat jongere generaties te benaderen. Dat vind ik zelf ook prettig. Ze is nu nog raadslid voor de VVD in Zeist en in november gaat ze dan aan de slag in Leiderdorp.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 I was a sugar and love. I got not know the girl them a bound out for the real rum bound up. Some of them a love the on the party and them love the scene on the club. when the girl them a dress.